4 uur. Waterwalgemoed met het NWS-journaal. Op Curaçao is het voor de tweede dag op rij onrustig. Een onbekend aantal mensen is opgepakt voor brandstichting en het opwerpen van barricades. Net als gisteren geldt er een avondklok op het eiland. Gisteren eindigde een protest tegen de regering Ruggenaat in rellen. Het regeringscentrum werd bestormd en er werden winkels geplunderd en branden gesticht. Tientallen mensen zijn opgepakt. De demonstranten geven de regering de schuld van de economische gevolgen van de coronacrisis. De helft van de Curaçaoenaars is afhankelijk van voedselhulp. KLM krijgt 3,4 miljard euro overheidssteun om door de coronacrisis te komen. Volgens persbureau Reuters heeft het kabinet dat afgesproken met de Franse regering... die zelf 7 miljard uittrekt voor Air France. De Nederlandse steun is alleen bedoeld voor KLM en niet voor moederbedrijf Air France KLM. In ruil voor het geld zou Nederland een toezichthouder in het bestuur van KLM mogen benoemen. De ministers Hoekstra en Van Nieuwenhuizen houden vanochtend om 8 uur een persconferentie over de details van het steunpakket. In het laatste coronadebat voor de zomervakantie had de Tweede Kamer afgelopen avond nog veel vragen over de coronamaatregelen. Zo vroeg de PVV zich af waarom vrienden wel in één auto mogen zitten, maar niet aan één tafel op een terras. GroenLinks betwijfelt dat luchtfilters van vliegtuigen echt veilig zijn. Premier Rutte beloofde te kijken naar verbeteringen van de coronamaatregelen. Actiegroep Viruswaanzin heeft voor komende zondag een nieuwe demonstratie op het Marienveld in Den Haag aangekondigd tegen de maatregelen. Of de gemeente daarvoor toestemming geeft is nog onduidelijk. Afgelopen zondag was er ook een demonstratie in Den Haag... tegen de verplichte anderhalve meter afstand en de andere coronabeperkingen. Er werden toen 400 mensen opgepakt. Het weer vannacht wordt niet veel kouder dan 18 graden. Overdag opnieuw een zonnige dag, lokaal 33 graden.